Eck met het NOS-journaal. Op de A2 bij Den Bosch is een voetganger doodgereden. Dat gebeurde rond kwart over één op de weg richting Utrecht. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk waarom diegene op de snelweg liep. Hulpdiensten hebben de plek van het ongeluk afgeschermd. De hoofdrijbaan van de A2 is tussen de knooppunten Vught en Empel dicht. De parallelrijbaan is wel open. In delen van Duitsland heeft het verkeer last van extreme gladheid. Gisteravond waren in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen tientallen ongelukken... die werden veroorzaakt door gladde wegen. De problemen in Duitsland begonnen op tweede kerstdag, toen vooral in het oosten van het land. In Berlijn werden tussen vrijdagmiddag en zaterdagochtend bijna 600 ongelukken geteld. In meerdere ziekenhuizen was de spoedeisende hulp overbelast... omdat er veel mensen binnenkwamen met botbreuken... De situatie in Berlijn is inmiddels verbeterd. In Finland en Zweden zitten meer dan 200.000 mensen zonder stroom vanwege storm Johannes. In Finland kwamen meer dan 170.000 huishoudens zonder stroom te zitten. Al het vliegverkeer in het noorden van het land is stilgelegd. In Zweden kwamen twee mensen om het leven door de storm. Daar zitten 40.000 huizen zonder stroom. Ook zijn veel trein- en busverbindingen uitgevallen. Het kan nog tot en met maandag duren voor iedereen weer stroom heeft. De Oekraïense president Zelensky heeft gebeld met leiders van de EU en de NAVO... voorafgaand aan zijn ontmoeting met president Trump. Ook demissionair premier Schoof belde in tijdens het overleg. Hij benadrukte dat de EU stevig en eensgezind achter Oekraïne blijft staan. Zelensky spreekt de komende dag met Trump over een conceptplan... voor een einde aan de oorlog met Rusland. Het weer in het noorden en oosten geldt code geel. Plaatselijk kan het glad zijn. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vooral in het oosten kan het mistig zijn en die mist breidt zich de komende uren uit naar het westen.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 I said, all days, love. all days. all days, love. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst and in a red to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you.